Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft corona. Op Twitter schrijft hij dat hij helaas een positieve testuitslag heeft ontvangen. Hij blijft voorlopig in quarantaine en werkt vanuit huis. Hoekstra heeft geen klachten. Hij was eerder op de dag het voorzorg al in quarantaine gegaan... na een positieve zelftest van een van zijn kinderen. Dinsdag had Hoekstra zijn eerste reis als minister van Buitenlandse Zaken. Hij sprak in Brussel met zijn Belgische collega Wilmes en EU-buitenlandchef Borrell. In steeds meer plaatsen willen winkeliers en horecaondernemers zaterdag uit protest de deuren openen. Ook als vrijdag de coronamaatregelen worden verlengd. Volgens de krant De Gelderlander gaat het om Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek. De burgemeesters van die gemeente zeggen het protest te gedogen. Wel moeten veiligheidsregels worden nageleefd, zoals het houden van anderhalve meter afstand. Gisteren zeiden winkeliers en horecazaken in Geleen, Venlo, Sittard en Roermond al... dat ze komend weekend hun deuren openen. In Rotterdam is afgelopen avond een man van 22 doodgestoken. Dat gebeurde op straat, in het westen van de stad. De dader of daders gingen er vandoor in een auto en zijn nog niet gepakt. Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Waarom de man in Rotterdam is neergestoken, is nog niet bekend. De Belgische politie heeft een Nederlander doodgeschoten... die afgelopen middag uit een jeugdgevangenis in Breda was ontsnapt. Volgens de Belgische justitie is het een man van 21 jaar. Hij was middags in een buitenwerkplaats aan het werk toen hij twee personeelsleden gijzelde. Daarna sloeg hij op de vlucht en reed hij de grens over. Daar ontstond een vuurgevecht met Belgische agenten. Volgens getuigen zou er zeker 30 keer zijn geschoten. Het weer. Vannacht is een grote kans op mist. De temperatuur daalt tot ongeveer 4 graden en in het zuidoosten tot rond het vriespunt. Overdag kan de mist hardnekkig zijn, vooral in het zuiden.